Doen met het NOS Journaal. In aanloop naar de VN-vergadering in New York volgende maand... heeft de VS de visums ingetrokken van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie... en de Palestijnse Autoriteit. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de partijen... hun verplichtingen niet nakomen en vredesvooruitzichten ondermijden. Oud-verpleegkundige Lucia de Berk is overleden. Dat bevestigt haar advocaat. De vrouw werd bekend door haar veroordeling in 2004. Ze kreeg levenslang voor een reeks moorden op patiënten in het ziekenhuis waar ze werkte. Pas jaren later bleek dat ze ten onrechte was veroordeeld. In 2010 kwam ze vrij. De zaak werd een schoolvoorbeeld van rechterlijke dwaling. Het Openbaar Ministerie bood er excuses voor aan. De zaak kreeg veel aandacht en werd ook verfilmd. Lucia de Berk was 63 jaar. In de buurt van Maastricht is per toeval een internationaal gezochte crimineel gevonden. De man stond gisteren met pech bij de A2-tunnel. Agenten die hem naar een veiligere plek brachten... ontdekten dat hij met een ongeldig kenteken reed en een valse naam had opgegeven. Toen zijn werkelijke identiteit was achterhaald... bleek dat hij in een ander land nog tien jaar cel moet uitzitten. Waarvoor is niet bekendgemaakt... De man is opgepakt en wordt mogelijk ook nog vervolgd... voor het opgeven van een valse naam en rijden zonder geldig kenteken. Xavi Simons gaat naar Tottenham Hotspur. De Oranje International speelt nu nog bij Leipzig... en heeft in Londen een meerjarig contract getekend. Naar verluid betaalt Tottenham 60 miljoen euro voor Simons. Daarmee zou hij een van de duurste Nederlandse spelers ooit zijn. Bij Tottenham wordt Simons teamgenoot van onder andere Mickey van de Ven... Het weer, nog enkele buien, maar het klaart geleidelijk aan op. Vannacht nagenoeg droog bij een graad of 13. Morgen dan regelmatig zon, maar later opnieuw kans op buien. tot maximaal 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute. Maar de weg is gelukkig wel weer vrij...